Waterbalgemoed met het NMS Journaal. De rijkste landen beloven het financieren van kolencentrales in arme landen nog dit jaar te stoppen. Maar in de slotverklaring van de G20-top in Rome van dit weekend noemen ze geen concrete datum waarop ze zelf helemaal stoppen met deze vervuilende vorm van energie. Onder andere VN-secretaris-generaal Guterres is daar teleurgesteld over. Eerder werd al bekend dat op de G20-top in Rome is afgesproken... dat er voor multinationals wereldwijd een minimumbelastingtarief gaat gelden van 15 procent. De grote regeringsleiders houden vandaag een toespraak op de klimaattop in Glasgow. In totaal doen meer dan 120 landen mee aan de conferentie in Schotland... die afgelopen dag officieel is begonnen. De afgevaardigden worden eerst welkom geheten door de Britse kroonprins Charles. Koningin Elizabeth heeft om gezondheidsredenen afgezegd. De belangrijkste opdracht voor de deelnemers is verdere klimaatverandering versneld aanpakken. Grote tegenvaller is dat de Chinese president Xi en de Russische president Poetin er niet bij zijn. De klimaattop duurt tot 12 november. Braziliaanse agenten hebben zeker 25 bankovervallers gedood. Ze zouden van plan zijn geweest om komende dag en dinsdag, twee feestdagen in Brazilië, meerdere overvallen te plegen. De verdachten werden verrast in hun schuilplaatsen... zo'n 250 kilometer van Rio de Janeiro. De politie heeft explosieven, tientallen vuurwapens... en kogelwerende vesten in beslag genomen. De enige eredivisiewedstrijd van afgelopen avond is gewonnen door Go Ahead Eagles. De Deventenaren wisten in eigen huis Fortuna Sittard met 4-3 te verslaan. Promovendus Go Ahead staat nu verrassend op de achtste plaats. Het weer opklaringen vannacht, maar vooral bij zee is er ook kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag ook aan de kust soms een bui.